Zes uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Noord-Korea wil het kernwapenprogramma uitbreiden en de kracht van raketten aanzienlijk vergroten. Dat is volgens het staatspersbureau besloten op een militaire top onder leiding van Kim Jong-un. Noord-Korea heeft de afgelopen jaren meerdere rakettests uitgevoerd en begin deze maand werden er nog kogels afgevuurd op een Zuid-Koreaanse grensbewakingspost. Een Iraanse tanker met benzine die onderweg is naar Venezuela heeft het land bijna bereikt. Het schip doorbreekt daarmee de Amerikaanse sancties tegen president Maduro. Vooraf had de VS gewaarschuwd dat de Iraanse benzinelevering gevolgen zou hebben, maar het lijkt er niet op dat de VS de tankers tegenhoudt. Venezuela heeft de grootste voorraad olie ter wereld in de bodem, maar kampt toch met een benzinetekort. Bestuurders staan soms dagen in de rij bij de pomp. Er worden de komende dagen nog vier andere Iraanse tankers verwacht aan de Venezolaanse kust. Vanwege het einde van de Ramadan hebben de Taliban een wapenstilstand van drie dagen afgekondigd. Ook het Afghaanse leger belooft de wapens neer te leggen. De VS drong er bij beide partijen op aan het geweld terug te dringen. De Taliban sloten in februari een vredesakkoord met de Amerikanen. In het Friese Gorredijk is vannacht brand uitgebroken bij een technische groothandel. Er stonden kliko's in brand. Uit voorzorg werden, werden drie woningen in de buurt ontruimd. De brand zorgde voor flink wat rookoverlast. Daarvoor werd een NL-alert gestuurd. De topadviseur van de Britse premier Johnson ligt onder vuur omdat hij de coronaregels zou hebben overtreden. Dominic Cummings reisde na de lockdown nog het land door voor familiebezoek. De oppositie eist zijn aftreden en een officieel onderzoek. Zelf zegt Cummings dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Het weer nog, veel bewolking, af en toe regen, vooral in het noorden.